Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer lijkt in de kwestie Nexperia meer begrip te hebben gekregen... voor het optreden van dimissionair minister Karremans van Economische Zaken. In een debat legde hij uit dat hij bij de chipmaker moest ingrijpen... omdat anders cruciale kennis uit Nederland dreigde weg te lekken. Hij benadrukte dat er geen druk vanuit de VS was. Voorafgaand aan het debat werden Kamerleden al vertrouwelijk bijgepraat... Het merendeel van de Kamer vindt dat Karremans optreden niet de schoonheidsprijs verdient... maar kan wel leven met zijn uitleg. Informateur Buma gaat vandaag proberen de impasse in de formatie te doorbreken. Hij gaat om de tafel zitten met de partijleiders van D66, CDA, VVD, GroenLinks, PvdA en JA21. Ze zullen bespreken hoe het verder moet... nu geen enkele mogelijke coalitie op voldoende steun kan rekenen. Buma wijst erop dat meerdere partijen aanknopingspunten zien... om inhoudelijk verder te praten over het stuk dat D66 en CDA hebben geschreven... maar dat het vastloopt op de vraag wie met wie. PVV-leider Wilders heeft al gezegd dat hij aan de beurt is... als D66 en CDA er met de andere partijen niet uitkomen. In Gaza is de leider gedood van een militie die door Israël werd gesteund. De groep van Yasser Abu Shabaab kreeg geld en wapens van Israël om te vechten tegen Hamas. Hoe hij is gedood en door wie is onduidelijk. In het zuiden van de Gazastrook, waar de militie actief was... zijn de afgelopen dagen zware gevechten geweest. Hamas had Abu Shabaab bestempeld als verrader van het Palestijnse volk. Zijn militie werd ook beschuldigd van het stelen van noodhulp...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 Dit is ZFM. It's all about soul. It's all about faith and a deeper devotion. It's all about soul. human kindness. There are many who have fallen. There are some who still survive. It's all about soul. It's all about joy that comes out of song.